Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Acteurs Hadewig Minis en Bram Suiker hebben de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen gewonnen. Minis kreeg de Theodor voor haar rol in de solovoorstelling Girls and Boys. Suiker de Louis door voor zijn rol in het stuk Trojan Wars... waarin hij onder meer de Griekse held Achilles speelde. Ze worden beide geroemd om hun veelzijdigheid. De prijzen voor de beste bijrollen gingen naar Helen Kamperveen en Marst Mardot. De Zweedse premier Magdalena Andersson lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens de exit polls blijft haar sociaal-democratische partij de grootste... en krijgt het centrum-linkse blok een kleine meerderheid in het parlement. De anti-immigratiepartij Zweden-Democraten boekt een forse winst... en wordt de tweede partij van het land... maar kan met andere rechtse partijen waarschijnlijk geen meerderheid vormen. Immigratie was een belangrijk thema in de verkiezingscampagnes... aangezien Zweedse steden kampen met geweld tussen criminelen met een migratieachtergrond... De definitieve verkiezingsuitslag wordt morgen verwacht. De Amsterdammer van 61 die vrijdag werd opgepakt voor het bedreigen van premier Rutte is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, zegt de Amsterdamse politie. Volgens de Telegraaf is er een bandopname waarin de man zegt dat hij Rutte wil laten vermoorden. De krant schreef aanvankelijk dat hij daarom werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag, maar daarvan blijkt geen sprake. Hij wordt alleen verdacht van bedreiging. Max Verstappen heeft na zijn overwinning in Italië... zijn landgenoot Nick de Vries gecomplimenteerd met dienstdebuut op een Grand Prix. De Vries mocht in Italië als invaller meedoen... en eindigde na een foutloze race op de negende plaats. Goed voor, voor twee WK-punten. Verstappen noemt dat een superresultaat voor een debutant. Twee Nederlanders in de punten. Hopelijk gebeurt dit vaker, zei Verstappen. Het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Lokaal kan mist ontstaan.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 But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the stars from all the battles that I fought. You know that I, I, I'm dangerous when I'm down.